Het wordt niet verboden, maar onderwijsminister Paal heeft met de scholen afgesproken dat leerlingen hun telefoon moeten inleveren voordat de les begint. Verslaggever Ewout Kiewiet in Den Haag. De minister vindt het dus nodig. Ja, ze vond dat inderdaad nodig, want er blijken toch wel een aantal, eh, heel aantal basisschoolleerlingen ook een mobieltje te hebben. En het geeft duidelijkheid eh, voor de leraren eh, die voor de klas staan. Het geeft rust in de klas. Blijkt ook in het voortgezet onderwijs waar dit al ingesteld is. Het gaat volgend schooljaar in, dus de leerlingen hebben nog heel even om eraan te wennen. In de Gazastrook worden mensen geopereerd zonder verdoving. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het ook om heftige ingrepen, zoals amputaties. In het gebied is een tekort aan zo'n beetje alles. De grens zit potdicht en er kunnen nauwelijks vrachtwagens met hulpgoederen door. Ook vannacht waren er weer zware bombardementen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heet voortaan het Cultuurfonds. Ze willen niks meer met Prins Bernhard te maken hebben sinds bekend is geworden dat hij lid was van de NSDAP, de partij van Adolf Hitler. Daar had Bernard altijd over gelogen, maar onlangs werd toch zijn lidmaatschapspas gevonden van die nazi-partij. En de Amerikaanse talkshow-host John Oliver roept zijn kijkers op om verkiezingen in Nieuw-Zeeland te beïnvloeden. Daar wordt namelijk de vogel van de eeuw gekozen. En dat kan er natuurlijk maar eentje zijn, vindt hij, de Poetakitaki. Allemaal stemmen dus. Do it, because after all, this is what democracy is all about. America interfering in foreign elections you make sure you weird bird together. Let's make bird history! Ja, de Poetakitaki taki is een vreemde vogel. Het dier eet honderden veren om die daarna uit te kotsen. Oliver wil dat het dier per se wint en heeft reclameborden neergezet in Nieuw-Zeeland, Japan, Frankrijk, India en de Amerikaanse staat Wisconsin. Het weer, gaatje of 12, met in de loop van de middag steeds meer buien. De meeste regen valt langs de kust. Vannacht koelt het af tot een graad of 7. En op morgen opnieuw buien bij een gaatje of 12.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 Please hurry, why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry, just come back and stay for. ZFM. like where we are when we drive Please. Boy versus girl in the world series of love.